1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel met TBS tegen Malek F., de Syrische vluchteling... die vorig jaar in Den Haag drie mensen neerstak. Volgens het OM had F een terroristisch motief. In afgeluisterde gesprekken had hij gezegd ongelovigen te willen doden. Onderzoekers zeggen dat F niet toerekeningsvatbaar is... en dat de kans op herhaling groot is. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich vier kandidaten gemeld. Het zijn Twan Beukering van Forum voor Democratie... VVD'er Jan-Anthony Bruin, Ruard Gansenvoort van GroenLinks... en Joris Bakker van D66. De 75 senatoren maken dinsdag een keus. De nieuwe voorzitter is de opvolger van VVD'er Ankie Broekers-Knol... die zes jaar voorzitter was. Ze is inmiddels staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De Rotterdamse politie krijgt trainingen om stalken eerder te herkennen. Het gebeurt na de moord op de 16-jarige Humera eind vorig jaar door haar ex-vriend. Daarvoor had het meisje al vier keer aangifte gedaan bij de politie... wegens stalking, bedreiging en mishandeling. Milieuorganisaties vinden dat het klimaatakkoord... dat vanmiddag door het kabinet wordt gepresenteerd... niet ver genoeg gaat. Greenpeace en Milieudefensie zijn vooral kritisch over het voorstel... voor een CO2-heffing en de ondergrondse opslag van CO2. Het klimaatakkoord, waar jaren over is onderhandeld... is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan... en zo te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. De man die verdacht werd van het plannen van een moord op PVV-leider Wilders is vrijgesproken. De man van 61 werd op 9 maart aangehouden in Heerlen... waar Wilders was om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hij had een bijl en twee Stanley-messen bij zich. Wilders zegt in een reactie dat de rechterlijke macht in Nederland gestoord is. Het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon volop.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 Wat moet ik doen zonder jou? Van al je mooie woorden bleef er niet een. Je zei ik hoor bij jou. Nou loop ik alleen dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou? Dezelfde bomen, dezelfde mensen, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen niets is veranderd en toch is alles voorbij. Ik had hier niet meer moeten komen misschien. Toch ben ik bang om terug te gaan bovendien. Omdat ik jou dan met een ander zal zien. Een ander een ander met jou.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 Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me. <laughs> you like hee hee hee. I know I tend to make it about me. I know you never get just what you see, but I will never fall, you, baby.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 Yes, no one can take my freedom away Once I had my share of losing Once they locked me on a chain Well, they tried to break my power Oh, I still can feel the pain Una paloma blanca Yes, no one can take my freedom away I wonder if you hear me too. crazy high. space inside. But I can't do that without. in this house of mine Nothing ever comes without a consequence of cost Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin?